Wie nog een procedure heeft lopen, kan die wel afmaken afgelopen jaren werd er veel bekend over misstanden bij adopties uit het buitenland. Documenten werden vervalst en informatie over identiteit en afkomst werden bewust zoekgemaakt. Het onderzoek blijkt dat de overheid niet genoeg tegen zulke misstanden heeft gedaan. In het Europees Parlement zijn ze niet blij met onze kabinetsplannen. De VVD valt in de EU onder de liberale fractie, maar die wil nu maatregelen. Mijn collega Kisha weet waarom. Omdat de liberalen nog niet zo lang geleden hebben afgesproken... dat zij op geen enkel niveau gaan samenwerken... met de radicaal rechtse fractie in het Europees parlement. En dus vindt zij het volstrekt ongeloofwaardig... dat nu in Nederland die samenwerking juist wel gebeurt. De overheid moet veel beter luisteren naar mensen. Want dat heeft volgens de ombudsman veel meer effect... dan het oplossen van problemen met nieuwe wetten en regels. Dat staat in een jaarlijks rapport. Het is trouwens geen nieuwe informatie voor de politiek... want de ombudsman zei het al veel vaker. Lieke Martens gaan we binnenkort niet meer in oranje zien. De voetbalster stopt komende maand als international. Dat afscheid is volgens mijn collega Rivka op het veld wel iets eerder dan oorspronkelijk gepland. Eigenlijk wilden ze na de Olympische Spelen afscheid nemen, maar toen bleek dat Oranje zich niet zou kwalificeren voor dat toernooi... heeft ze een nieuw plan gemaakt. En nu worden dus de komende twee wedstrijden tegen Finland uit en thuis... haar allerlaatste voor het Nederlands elftal. Lika Martens speelde tot nu toe 158 keer in Oranje. Met 2017 als hoogtepunt. Toen won ze in eigen land de Europese titel. Het weer, vooral in het zuiden en oosten trekken er stevige onweersbuien over... met veel regen in korte tijd. Vannacht vallen die buien juist in het noorden. Morgen zon, buien en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files worden korter, maar op de A4 gaat het nog heel moeizaam van Amsterdam naar Den Haag. Want tussen knopen Badhoevedorp en Hoogmade heb je nog een half uur vertraging. Draait ook nog langzaam her en der op de A10, de ring van Amsterdam.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 luisteraars. Fijn dat jullie weer ingeschakeld hebben bij ZFM Jazz op deze Pinksterzondag. Weer een eh, uiterst gevarieerd programma vanochtend... waar we bij ZFM Jazz een eh, patent op hebben. Allerlei eh, muziekstijlen zullen weer voorbij komen... waarbij de soulvolle jazzy en swingende grooves van de muzikant... het verbindmiddel, de lijm als het ware... tussen al dit fraais gaan vormen. Dus ik zou zeggen, laat je verrassen door twee uurtjes aan geweldige muziek... met een keur aan binnen- en buitenlandse artiesten... en genre- en grensoverschrijdende songs. De zon schijnt altijd bij ZFM Jazz in Zandvoort. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst, Mr. Brightside... de samensteller en presentator van de uitzending van vandaag. We begonnen met Larry McKenna... Wereldberoemd in Philadelphia, maar niet echt daarbuiten. De Amerikaanse tenorsaxofonist die zich eh, liet inspireren door Lester Young, Flip Phillips, Illinois Jacker, Dexter Gordon, dat soort mensen, Stan Getz en natuurlijk The American Songbook. Hij speelde eind jaren 50 al in de band van eh, Woody Herman, maar trad eh, de decennia daarna voornamelijk op in de lokale clubs in en rondom Philadelphia, Philly. Pas mid jaren 90 maakte hij zijn eerste album als bandleider en daarnaast luisterde naar een opname, het welbekende I Love You Samantha, van zijn allerlaatste album The World on a String, dat uitkwam een aantal weken voor zijn dood op 86-jarige leeftijd in november 2023. Larry McKenna. Release. uitgekomen van de Amerikaanse trompetist Curtis Taylor. Taylor Made heet dat album met eh, zeven composities van uh, eigen hand. Waaronder dit nummertje After the Rain. Uh, fraaie solo's, ballads en up uptempo songs. Een debuut echt van hoog niveau en een absolute aanrader voor de liefhebbers van de mainstream jazz en hardbop. die Curtis Taylor die, bouwde de afgelopen 15 jaar ervaring op door te spelen in bands van eh, mensen als eh, Bob Shepard, Rodney Whittaker en de pianist eh, Cyrus Chestnut. Ehm, brengt ons bij saxofonist Joe Maus Bonetti. Dat is geen bekende naam in de jazz. En dat komt vooral omdat hij in het begin van zijn loopbaan... in de jaren 50 regelmatig in, in de bak zat. En vanwege zijn strafblad kreeg hij vervolgens geen vergunning... om live op te treden. Veel opnames van eh, Bonetti als bandleider eh, bestaan er dan ook niet. Eh, hij was vooral een uh, musicians musician. Amerikaanse toppers als Dizzy Gillespie waren onder de indruk van zijn spel. Maar die Bonetti, Bonatti die verkaste van stad naar stad... en speelde in de jaren 50, 60 in heel veel bands. in bebop bands, bands, maar ook een blauwe maandag, eh, meen ik, bij het orkest van eh, Woody Herman. Hij belandde uiteindelijk in eh, Las Vegas in de, band, in de big band van de ene Dan Terry. En onlangs is er een compilatie verschenen op het Fresh Sounds label van de spaarzame opnames van die Bonetti... die een meester was op altsax, maar ook op tenor en bariton sax uit de voeten kon. En hier ga je een nummertje horen van een van zijn allerlaatste eh, opnames uit begin jaren 80 in die big band van eh, ehm, Dan Terry. En het nummertje heet Just Mine. Jazz. special warm welcome as well to our fans and friends across the globe, in particular the listeners in the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again to my broadcast. Um, de New Yorkse trompetist Ray Vega en de Thomas Marriott, een trompetist uit Seattle... hadden hier een eh, meeting of minds op het eh, album East West Trump eh, Trumpet <laughs> Summit Coast to Coast. Met onder meer Orin Evans op piano. Het eh, was alsof je Freddie Hubbard en eh, Woody Shaw eh, bij je in de huiskamer had staan. Swingende tijden herleven bij dit enerverende album East West Trumpet Summit van Ray Vega en Thomas Marriott. Please. bassist Ernst Glerum heeft onlangs ook eh, weer een album uitgebracht... Eh, eh, met de formatie Glerum, <laughs> Glerum Omnibus met, ik neem aan, twee uh, studentes of ex-studenten van het conservatorium. Uh, Anja Godberg op contrabas en Giacomo Camiletti op drums. Het album heet ehm, het Trio Tribute. Dus het is een soort van ode aan legendarische pianotrio's... uit de geschiedenis van de jazz. Zoals die van eh, Bill Evans, Duke Ellington, Abdul Ibrahim... Um, Misha Mengelberg, Horace Silver... Ehm, en het nummertje wat je net hoorde is eh, van de hand van John Medeski. En dat heet eh, The Lover. Van dat fraaie album van Glerum Omnibus Trio Tribute. moet je echt gaan aanschaffen. Ehm, je bent een zoon van een, een eh, beroemde eh, acteur die ook nog eens van eh, jazz houdt. Wat, wat doe je dan als zoon? Dan maak je een jazzplaat gevuld met muziek van filmsoundtracks. we hebben het natuurlijk hier over bassist Carl Eastwood, zoon van acteur Clint. Die op zijn album Cinematic welbekende filmsongs in een jazzy jasje steekt. Zoals het thema van de western Unforgiven... waarin zijn vader de hoofdrol eh, speelde. Met uh, trompetspel, let maar op, van de Brit Quinton Collins. Carl Eastwood, Unforgiven. heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city. to I, I, yeah, to get along. Get a hip, little doggy, get along. Better be on your way, get along. Get a hip, little doggy, and he trucked him on down the old fairway, singing his cow cow boogie in the strangest way. Mama to I I yay, mama to yippily i a. Eh. singing his cowboy song. He's just too much. He's got a knocked out Western accent with a Harlem touch, and he was raised on a loco weed. And can he swing now? Yes, indeed, singing his cow cow boogie in the straight. Just wait. No matter I, I, yeah. No matter yippee, I, yeah. Get a hip, little doggy, get along. Better be on your way, get along. Get hip, little doggy, and he trucked him on down the old fairway, singing his cow cow boogie in the strangest way. Pomata i i yay, pomata yippity i singing his cowboy song. You know he's just too much. He's got a knocked out western accent with a hot love touch, and he was raised on a loco weed. And can he swing now? Yes, indeed. Singing his cow cow boogie in the strangest way. Coma to I I yeah, coma to yippily I yeah, coma to I I yeah, coma to yippily I yeah, coma to I I yeah, coma to yippily I yeah. aan ons even op de prairie. Er was een tijd dat de tv- en filmschermen gedomineerd werden door westerns. En Carl Eastwood's eh, The Unforgiven werd gevolgd door een nummer van een van de grote filmcomponisten uit de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. David Rexon, eh, ook uit eh, Philadelphia trouwens. Die de muziek componeerde voor meer dan 100 films en talloze tv-series. Zo maakte hij de muziek voor de film Laura, voor The Bad and the Beautiful en vele westerns. Waaronder Will Penny, de eh, western ergens in het eind van de jaren 60, meen ik. En daar hoorde je het eh, eh, de main theme van het thema Will Penny. Dus door het orkest van die David Rexin. En dat werd gevolgd door de Cow Cow Boogie. De eerste miljoenenhit van Capitol Records uit 1942 in de versie van Ella, Ella May Morse wel te verstaan. Arno. 2024 superswingend vertolkt door Hilary Gardner. En te, eh, te, vinden op het lekkere Amazing album On The Trail. Ideaal plaatje voor onderweg op de moderne prairie. Dat wil zeggen op de snelweg in de auto. Thank you. mainstream jazz... dan kun je altijd terecht bij eh, de releases van eh, het label Positone. Die hebben geweldige muzikanten onder contract staan. Zoals Jim Alfredson, eh, de organist-pianist. Die bijgestaan wordt door Michael Dees op trombone. Diego, Diego Rivera, sax En Alex Sipiagin op het trompet, uh, En dan hoorde je ook nog op het laatste dat drumwerk <clears throat> van Strickland eh, Eric Strickland heet hij volgens mij. En eh, daar is nog een meneer Kevin Boujo op eh, percussie van het album Strange... Man oh nee, Family Business heet het. Het nummertje heet Strange Matters uit de 2023. We zitten alweer tegen het einde van het eerste uur. Ga niet weg. Het tweede uur gaan we swingend verder. Ehm, Mm, nu komen we bij Giacomo Gates, de ex-uitsmijter en bouwvakker, de Lee Towers van de jazz, zeg maar. Eh, Everything is Cool heette zijn album uit 2015. En het nummertje Who Threw the clue. While I sit here waiting peacefully for my chariot expedited by some character with a lariat. I'm humming a song that doesn't belong to this day. All the cats I used to jam with are departed. Singer nowadays can't get brokenhearted unless they speak of their plight with dry ice and lights and decibel spikes. La la la. Who threw the glue in my ooh bop shabam? Who rocked rhythm and blues? Who stole the gold and ransomed their soul? Listened to Midas and swallowed it whole. Who threw the glue in my ooh bop shabam? Who bought a guitar for 24 bucks? Who took the groove out of blues? thought their changes were nickels and dimes. Turned up the volume and forgot about time. Who threw the glue in my oobop shabam? to hear, not to see. Maybe the merchant is chasing a buck. Maybe a genius just down on his luck. Maybe the smoke pot with clique lights galore that have the kids crying and begging for more. Was it Diz? No, no, no, no. Was it Bird? No, no, no, no. Was it Miles? No, no, no, no. Was it Bags? in my shabam. Ja, lekker. Giacomo Gates, Who Threw the Glue in My Ubab Shabam. Ehm, van zijn eh, album Everything is Cool. Zeker, eh, het is eh, zonnig weer. We hebben ZFM Jazz ook in het tweede uur, dus ga niet weg. We gaan eruit met een nummertje. Quadro Samba van uh, eh, de eh, Europese ehm, ja, band rondom uh, Mulo Francel, een Duitse saxofonist. Tot zo na het tweede, tot zo na het nieuws bij het tweede uur.